Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer vindt dat minister Kamp tuinders moet ontzien als die niet aan personeel kunnen komen om fruit te plukken. Kamp wil vanaf 1 juli geen vergunningen meer geven aan Roemenen en Bulgaren. Volgens hem zijn de, hebben de tuinders niet per se Roemenen of Bulgaren nodig en zijn er ook Nederlandse werklozen die bij de pluk kunnen helpen. Maar een kleine Kamermeerderheid is bang dat de aardbeienoogst door de maatregel van Kamp in gevaar komt. Niet alleen oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie, maar ook de regeringspartijen CDA en VVD vinden dat Kamp te streng is voor de tuinders en dat hij met hen moet overleggen. De Noordoostpolder wordt waarschijnlijk niet aangemerkt als werelderfgoed. De gemeenteraad is tegen vermelding op de UNESCO-lijst... uit angst dat er straks niets meer mag worden veranderd aan het gebied. Het plan werd verworpen met 12 stemmen voor en 16 tegen. De Noordoostpolder werd tussen 1937 en 1942 drooggemalen. Het kabinet wilde de polder voordragen als werelderfgoed... omdat het gebied door mensenhanden is gemaakt... en laat zien hoe er destijds werd gedacht over landinrichting. Staatssecretaris Zijlstra stelde wel als voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord zou gaan. Nu dat niet is gebeurd, lijkt de voordracht van de baan. Een man uit de Amerikaanse staat Californië heeft bekend dat hij samen met zijn vrouw in 1991 een meisje van 11 heeft ontvoerd en haar bijna 20 jaar lang gevangen heeft gehouden. De man, die eerder was veroordeeld voor seksueel misbruik, heeft in die tijd twee kinderen bij het meisje verwekt. Die zijn nu 13 en 16 jaar. De zaak kwam in augustus 2009 aan het rollen toen de ontvoering ontdekt werd. De dader en zijn vrouw hebben nu uiteindelijk allebei bekend in ruil voor strafvermindering. De man wordt ook verdacht van enkele onopgeloste moorden, onder meer op 10 prostituees en een 15-jarig meisje. Het weer, vanavond nog hier en daar een bui, vannacht overwegend droog met minima rond 8 graden. Morgen in het noorden vrij zonnig, in het zuiden meer bewolking met kans op een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het en...